En dus vindt de Mos dat zijn partij, Hart voor Den Haag... weer moet meebesturen in de stad. Want dat is niet meer dan, de, dan terecht dat de grootste partij eh, meebestuurt. Zeker een partij die dus van alles met de vrij is, vrijgesproken is. Ja, die partij die verdient het gewoon om terug te keren in het stadsbestuur... liever gisteren dan vandaag. In een huis in Fasen in Gelderland zijn 22 verwaarloosde honden gevonden. De inspectie kwam naar het huis vanwege een melding... en zag daar vijf volwassen honden en 17 puppies. Bijna allemaal met wonden en het huis zat onder de hondenpoep. De eigenaar is opgepakt. Alle honden worden ergens anders opgevangen. Onderwijsminister Wiersma geeft toe dat hij, dat hij zich niet altijd lekker heeft gedragen tegen zijn ambtenaren. Volgens de Telegraaf zijn verschillende ambtenaren inmiddels opgestapt. Ze zeggen tegen de krant dat de minister met deuren slaat en schreeuwt medewerkers onder druk zet. Hij zelf erkent het verhaal. Ik ben daar wel het goede voorbeeld, eh, moet ik daarin geven. Dat reken ik mezelf aan, dat ik dat niet gedaan heb. Eh, dat ik soms te scherp ben. Eh, soms ook te veel eisend ben geweest. Ja, dat moet ik anders doen. Daar heb ik een klus te, te klaren. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En schrikken vannacht in de Amsterdamse wijk Nieuw-West. Midden in de nacht ging op een parkeerplaats een explosief af. Het was kwart voor vier en de meeste bewoners lagen te slapen. De meeste bewoners, maar niet allemaal. Ik was een film aan het kijken, dus eerst twijfelde ik of het een film was of echt. En nadat ik eh, hoorde dat uh, mevrouw zei, wat is dat voor explosie? Toen dacht ik, nee, dit is geen film, dit is echt. Keek ik buiten, één grote rookwolk, man. Zie je dat de een of andere idioot Call doet Duty in het echt aan het spelen is. Ja, wat er precies is gebeurd weten we niet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het weer in het midden van het land een graad of 12. In het noorden en zuiden is het meer opgeklaard. Vanavond kan het overal gaan omweren.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 Estar lejos de ti el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me a ¿pa' dónde vas, para dónde vas. Fumas como si te fueran a echar por fumar.